Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Deurgroep IS om zijn vrijlating gesmeekt. Henning was onlangs te zien in een videoboodschap van IS. Die willen onthoofden als Londen de Amerikanen blijft steunen in hun strijd tegen IS. Barbara Henning schrijft dat ze niet begrijpt wat iemand ermee opschiet... om de wereld te laten zien dat de man als Ellen sterft. Er komt extra beveiliging bij het Witte Huis in Washington. Vrijdag was een man de ambtswoning van president Obama binnengedrongen. Hij had een mes bij zich. Obama was op dat moment niet thuis. Er wordt nu extra gesurveilleerd in en bij het Witte Huis. Het is niet duidelijk hoe de man ongezien over het hek kon klimmen. De Britten en Fransen gaan samen het probleem met de immigranten in Calais aanpakken. Steeds meer immigranten willen via Calais van Frankrijk naar Groot-Brittannië reizen. De toestroom heeft geleid tot ongeregeldheden in de straten van Calais. Afgesproken is nu dat er onder meer strenger wordt gecontroleerd op mensensmokkelaars. En ook worden apparaten gekocht waarmee verstopte immigranten in vrachtwagens kunnen worden opgespoord. Hevige regenval heeft gisteravond op sommige plaatsen in het oosten van het land problemen veroorzaakt. In Gelderland viel op sommige plaatsen binnen een uur net zoveel regen als normaal in een halve maand. Verder was er een wolkbreuk in Goor in Overijssel. In de eredivisie heeft Vitesse thuis gelijk gespeeld tegen Herenveen. In Arnhem werd het gisteravond 1-1. De wedstrijd stond in het teken van operatie Market Garden. Er zaten veteranen van de slag om Arnhem in het stadion... en de spelers van Vitesse droegen een speciaal Airborne voetbalshirt. shirt. Het weer in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten zon. Er kan ook een bui vallen. Middagtemperatuur 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd.